Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Volgens het CDA is de landelijke politiek de verbinding met de samenleving verloren. Dat was de boodschap op het partijcongres in Amersfoort als aftrap van de Provinciale Statenverkiezingen. Partijleider Hoekstra zei dat er een ommekeer nodig is. Het CDA wil weer een partij voor heel Nederland zijn. Hoekstra erkende voor het congres dat zijn partij decennia heeft meebestuurd. Maar toch is er volgens hem een koerswijziging nodig. Ook GroenLinks en de PvdA hielden verkiezingscongressen... allebei in de Brabanthallen in Den Bosch. De partijen zijn na vandaag weer dichter bij een fusie gekomen. Leden konden bij elkaar naar binnen en naar buiten lopen. De partijen doen elk met een eigen lijst mee aan de Eerste Kamerverkiezingen... maar vormen straks wel één fractie. PvdA-leider Kuiken noemde het congres een historisch moment. Wim Lammers trekt zich terug als schrijver van het gedicht voor de Kinderboekenweek. Hij heeft doodsbedreigingen gekregen, zegt de organiserende stichting CPNB. Deze week ontstond er commotie over een verhaal dat hij in 2015 schreef... over een jongen en zijn voetbaltrainer. Lammers kreeg het verwijt een pedofilie-activist te zijn. De aantijgingen zijn volgens Lammers niet waar. Hij heeft aangifte gedaan van de bedreigingen die hij ontving. En zeker tientallen mensen hebben vandaag hun cv ingeleverd op de banenmarkt op Schiphol. De vraag is of dat genoeg is om de honderden vacatures op de luchthaven in te vullen. Als het niet lukt om voldoende mensen aan te nemen voor het hoogseizoen... dreigen er nieuwe beperkingen voor het aantal reizigers, zei de Schiphol-top eerder al. Brancheorganisatie ANVR vindt dat reizigers niet weer de dupe mogen worden van de chaos op Schiphol. Het weer vanavond grijs, met van tijd tot tijd wat lichte regen of motregen. Het is een graad of 7, ook vannacht grijs en draderig. Morgen droog en dan wordt het ongeveer 7 of 8 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio alleen nog wat vertraging op de A10 Zuid richting knooppunt Nieuwmeer.